Volgens de NAVO-baas Jens Stoltenberg gaat de oorlog niet zoals Poetin had gehoopt. The eh, speech of eh, president eh, Putin demonstrates that the war is not going according to president Putin's plans. He has made a, a, a big miscalculation. Uh, he thought he was able to take control of Ukraine within uh, days. Inmiddels zijn de zoekopdrachten hoe verlaat ik Rusland en hoe breek ik een arm trending op Google. Volgens persbureau Reuters zijn directe vluchten naar Istanbul en Jerevan ook uitverkocht. En volgens eh, overigens gaat het veel Russen helemaal niet lukken om het land te verlaten. Voor een buitenlandse reis hebben inwoners een speciaal reisdocument nodig en minstens drie op de vier Russen heeft dat helemaal niet. In Pakistan zijn honderden mensen overleden aan diarree, malaria, dengue en huidinfecties door de zware overstromingen. Een derde van het land staat onder water en vormt een broedplaats voor bacteriën en muggen. Autoriteiten vrezen voor meer doden als er geen hulp komt. Weer een tegenvallen voor realityster Peter Gillis. De campingbaas van het SBS6-programma Massa is Kassa... mag zijn nieuwe vakantiepark in het Limburgse Valkenburg niet openen. Gillis opende de camping al eerder zonder vergunning... en daarom gooide de burgemeester het park dicht. Gillis vroeg toen alsnog een vergunning aan, maar die krijgt hij dus niet. Volgens de burgemeester zijn er dingen gevonden die niet door de beugel kunnen. Wat precies wil hij niet zeggen. En er zijn er maar vijf van op de hele wereld. En het moet zo'n 300.000 euro gaan opleveren. In Zwolle gaat het skelet van een prehistorisch roofdier onder de hamer bij deze veilingmeester. Het is een eh, Engels genoemd cave lion. Wij noemen dat een holenleeuw. En je komt wel eens ribben tegen, je komt wel eens eh, eh, stukken van een wervel tegen, dijbeen. Maar een compleet skelet zijn er bijna niet. Er zijn er maar vijf complete skeletten in de hele wereld. Het dier liep vroeger in Europa rond en is familie van de sabeltandtijger. En dan het weer vooral zonnig, maar er komt wel wat bewolking aan. Het blijft droog en is zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen nog prima doorrijden. Alleen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je vijf minuten oponthoud tussen Hoofddorp en knopen Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen. que gebruik me. Oh, gebruik me. Mm. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar baby. en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Pakistan zijn meer dan 320 mensen overleden aan diarree, malaria of huidinfecties als gevolg van de zware overstromingen. Pakistan kampt al maanden met de gevolgen van enorme regen. Gewassen en hele dorpen zijn weggespoeld en er is een groot tekort aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het Westen is bezorgd over de Russische aankondiging van een militaire mobilisatie. Onder meer de Europese Commissie denkt dat het een teken is van wanhoop in het Kremlin... maar vreest dat het conflict in Oekraïne erdoor zal verhevigen. Europese landen en de VS herhalen dat ze Oekraïne blijven steunen. En de provincie Utrecht verbreekt de banden met de Chinese provincie Guangdong. De mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren zijn daarvoor de belangrijkste reden. Utrecht onderhield sinds 1995 goede betrekkingen met de regio. Er wonen bijna 130 miljoen miljoen mensen. Het weer, vannacht temperatuur in het binnenland onder de 5 graden.